fijne dagen en een voorspoedige start. Mariette Krol met het NOS Journaal. In de Syrische stad Aleppo is nog geen uittocht begonnen van rebellen die de stad uit mogen. De rebellengroepen die nog in de stad zijn bereikten gisteren met de Syrische regering een akkoord... dat hun de kans moet geven om de stad te verlaten. Of ze die ook krijgen moet vanochtend blijken. De rebellen hebben gezegd dat ze rond zonsopgang willen vertrekken. Na het akkoord is het vannacht rustig gebleven in Aleppo. Turkije heeft wel degelijk informatie gekregen over Nederlandse moslims die sympathiseren met de Gulen-beweging. De attaché van de Turkse overheid in Nederland zegt dat hij die informatie zelf heeft verzameld op internet en heeft doorgespeeld. De info kwam niet van imams. In Duitsland en België zou de Turkse overheidsorganisatie Dianet imams hebben gevraagd informatie over Gulen-aanhangers door te geven. In Nederland zou dat niet zijn gebeurd, zegt Dianet. De Belastingdienst verliest mogelijk 3.500 personeelsleden meer dan tot nu toe werd gedacht. Daardoor kan de fiscus over een aantal jaar mogelijk zijn werk niet goed meer doen, denkt de vakbond van hogere ambtenaren bij financiën. De Belastingdienst staat onder curatelen en moet bezuinigen. Maar volgens de vakbond kunnen daardoor op den duur veel minder aangiften worden gecontroleerd. De Tweede Kamer wil dat er een dierenpaspoort komt voor elke puppy in Nederland. Dat zou een eind moeten maken aan de illegale handel in puppies, vooral vanuit Oost-Europa. Nu plegen kwaadwillende handelaren vaak fraude met vaccinatieboekjes. Alleen dierenartsen zouden de paspoorten mogen verstrekken. En boze inwoners van een dorp in het zuiden van Mexico... hebben de moeder van een plaatselijke drugsbaas ontvoerd. De dorpelingen willen dat de crimineel een einde maakt aan het geweld in de regio.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 Guess it's time to face the truth. I stand here, licked by love, and in the If me try you. give me so much reason there. all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear.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 kind of place escape wenst jullie the.